Gemeenteambtenaren hebben al bijna een jaar geen CAO meer. Bonden willen afspraken over koopkrachtbehoud en werkzekerheid. De gemeenten willen de salarissen bevriezen en voelen niets voor werkgaranties. Met de aankondiging van acties van reinigingspersoneel op en rond Koninginnedag hebben de bonden de gemeente gisteren onder druk gezet. In Den Haag dient vandaag een kort geding. De gemeente Den Haag is bang dat er ongelukken gebeuren als het afval niet op tijd wordt opgeruimd. Proces tegen PVV-leider Geert Wilders begint in oktober en niet nog voor de verkiezingen. Dat heeft de NOS gehoord in de marge van het pvv congres de rechtbank in Amsterdam zegt dat het een agendakwestie is. Aanvankelijk werd gedacht dat de rechtszaak in juni zou beginnen. Tot nu toe zijn alleen proforma zittingen gehouden. Waarin onder meer is bepaald hoeveel getuigen Wilders mag oproepen. Geen 18 zoals hij wilde, maar 3. De rechtbank denkt vijf zittingsdagen nodig te hebben. Wilders wordt beschuldigd van het aanzetten tot discriminatie en haatzaaien... in kranteninterviews en in de film Fitna. Het uitzicht op het Hollywood Sign in de bergen bij Los Angeles blijft zoals het was. Een terrein pal naast de 15 meter hoge letters was bijna verkocht aan een groep investeerders die er luxe huizen wilden bouwen. Voor vrijdag moest er 12,5 miljoen dollar bijeengebracht worden om te voorkomen dat het gebied zou worden verkocht. En dat is gelukt. Onder andere filmregisseur Steven Spielberg en acteur Tom Hanks leverden een bijdrage. De oprichter van Playboy Magazine, Hugh Hefner, doneerde zelfs 900.000 dollar... om wat hij noemde Hollywoods Eiffeltoren te behouden. De staat Californië betaalde meer dan 3 miljoen dollar mee.